Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal SOA's in Nederland blijft toenemen. Uit de meest recente cijfers van het RIVM in handen van Nieuwsuur... blijkt dat het aantal gonoreu-diagnoses dit jaar opnieuw is gestegen. Vooral bij heteroseksuele jongeren neemt het aantal besmettingen nu toe. En dan weer vooral bij vrouwen onder de 25 jaar. Volgens artsen komt de stijging doordat jongeren minder vaak een condoom gebruiken. In Oekraïne worden zo'n 12.000 burgers geëvacueerd uit de omgeving van Kupiansk in de regio Kharkiv. Russische troepen zouden daar op het punt staan om door de Oekraïnse linies te breken. Er zijn tanks en wapens naar Kupjansk gebracht, meldt de Oekraïnse Nationale Garde. Burgers die willen blijven moeten een verklaring tekenen dat ze dat op eigen risico doen. In Amsterdam zijn twee mannen onwel geworden, vermoedelijk in een drugslab, meldt de politie. Volgens AT5 waren de mannen in een kelderbox toen ze niet lekker werden. Uit voorzorg zijn verschillende huizen in de buurt ontruimd. De twee mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er in de kelder daadwerkelijk drugs werden geproduceerd. En straks om drie uur nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Spanje in de kwartfinale van het WK. Maar of mensen in Nederland een nachtje door gaan halen, dat is nog maar de vraag. Drie uur s'nachts? Oh nee, dan niet. <laughs> ja, mijn plan is zeker om te kijken. Ik moet zeker morgen om 6 uur op de markt staan. Maar eh, het wordt een vroege nacht, denk ik. <laughs> ik denk dat het om 6 uur naar bed wordt of zo. En dan om 2 uur weer opstaan. Volgens voetbaldeskundigen krijgt Oranje het niet makkelijk tegen Spanje. Maar fans zijn toch optimistisch. Ik vind het gewoon heel goed hoe ze samenwerken. Hoe ze constant gefocust zijn. Hoe ze echt bezig zijn met echt opbouwen, zeg maar. Ehm, dus ja, ik vind het gewoon heel leuk, die teamplay. Ik hou daar echt van. Sturen we de Spanjaarden straks naar huis... dan moeten we volgende week dinsdag tegen Zweden of Japan. Het weer. We krijgen een heldere nacht. Het wordt dan een graad of 14. Morgen begint zonnig. Later op de dag wolken, misschien een bui. En het wordt 25 tot 28 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Nashville. From London to Nashville. Dollywood to Hollywood Nashville Radio Show. nog niet weg. Maar ik vond het zo'n lekker nummer om even dit tweede uur te openen. En Taylor en Hello Goodbye hier bij de National Radio Show. Wat heb je in dit kleine uur nog te goed? We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. Natuurlijk komt de National Spiegelplaat nog voorbij. Andere hele lekkere muziek. En wat dacht je van de digitale brievenbus? Daar gaan we nu naartoe. Zijn nieuwste album heet Texas Side. En op dat album staat zijn nieuwste single. Deze Texaanse countryzanger zingt al een tijdje. En nu is zijn nieuwste single is dus bij ons aanbeland. Zijn naam is Josiah Willits. Dit is The Traveling Kind. You know I'm the traveling kind. Always thinking about what I left behind. You're in my heart. You're on my mind. traveling thinking nieuwste single van Josiah Willits. En die heet A Traveling Kind. En vernieuw oud naar 1979. Emmylou Harris en Save the Last Dance for Me. En daarna gaan we naar de Nashville Spiegelplaat. Emmylou Harris en Save the Last Dance for Me. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvan komt het origineel uit 1980. En er zijn versies van bekend van onder andere een Daryl Singletary en een Jake Owen. En in dit jaar kwam er het album Living in the South uit van het bluegrass duo Starlet en Big John. En later zijn nu ook een versie van dit nummer hebben gemaakt. Je hoort eerst Mulhackert en daarna Starlet. Dus samen met Big John twee keer make-up en faded blue jeans. Dit is de Nashville Spiegelplaat. En downtown Modesto, I was working the Holiday Inn. I was set with a gig that would last us throughout the weekend. I was singing a new song I wrote on the way door and found her a place to sit down. Hey, I knew right away that she liked the words to my song. Cause she stared at good guitar, followed my fingers too long. face of a girl I'd seen in my dreams But lights can do wonders With makeup and faded blue jeans And the last thing I needed Was somebody messing up my mind So I found a hundred reasons for taken away one more time. She could cause me to sink back, then fall out of love with guitar. And blow all the chances at me being a big singing star. And then on the other hand, on the other hand, what? With one passing glance, I could tell she was young for age. Yeah, she got to looking better as she got down closer to the stage. And as she sipped on her wine, I knew just the kind she would be. Somehow I knew she was here to do bad things to me. And the last thing I needed was somebody messing up my mind. So I found the hundred reasons for looking away one more time. She could call me to sing bad and fall love with guitar. And blow all chances at, at being a big singing star. So let's play it. Think about it. me to sing bad and fall out of love with guitar. And blow on chances at, at being a big singing star. Dit is de Nashville Spiegelplaat. In downtown Cortland, I was working Holiday Inn. We were stuck with a gig that lasted us throughout the weekend. I was daarvoor gingen we naar 1953. Hank Williams en Your Cheating Heart. En van Hank Williams naar Lieselotte van Doren. Want die heeft een gloednieuwe single uit. In onze digitale brievenbus hoor je nu Looking for Love. She's sitting at the bar, with 3 a.m. Seeking solace in a bottle. Or any man who can make her forget what it's like to be here alone. to forget all the time she'd be waiting with fear in her heart this would be the last time he swore he'd never do it again and again single van Lieselotte van Doren en die heet Looking for Love. En we blijven nog even bij de gouden oude country muziek. Want voor Lieselotte hoorde je Hank Williams. En nu gaan we naar Don Williams. Dit is Listen to the Radio. I guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it's so. understand If you'll take my hand Then we can dance real slow To something on the radio Listen to the radio oh, Listen to the radio Let's spend the night together Baby, don't go They sing it on the radio try to find a way to explain to you What's on my mind and not sound so plain to you But you'll realize if you close your eyes The feelings my words can't show They're playing on the radio songs they play That's how I really feel So listen to the radio oh, Listen to the radio Let's spend the night together Baby, don't go They sing it on the radio listen to the radio it didn't take her no time to go and run down coming home coming home. Van zijn nieuwe album God Fearing Heathen hoor je Dan Tyminski en Never Coming Home. Even bluegrass naar Americana uit Nederland, Lake Michigan en de Fearless Traveler. En daarna nog een keertje de digitale brievenbus. één digitale brievenbus voor je klaarstaan. Digitale brievenbus inzending moet ik zeggen. En daarvoor gaan we naar Australië. Een duet tussen Luc O'Shea en Ashley Dallas. Dit is Next Best Thing. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. When I was young, it was lava and piranhas, playing with my brother and the backyard swing. We built a tree house, called it a castle, the greatest place for imagining but you. You're my next best thing fail. van Luke O'Shea en Ashley Dallas en The Next Best Thing. Onze laatste digitale brievenbus-inzending voor deze week. Maar uiteraard volgende week weer veel meer van dit soort lekkere nieuwe platen. Nu gaan we naar folkmuziek. Deze jongen heet Gabe Lee en hij groeide op in Nashville, waar hij ook geboren is. Maar zijn ouders komen uit Taiwan. Het is wel heel bijzonder natuurlijk, dat je dan gewoon in Nashville opgroeit en dan ook nog eens folkmuziek gaat maken ook. Ik zei het net, zijn naam is Gabe Lee. It Is Long Gone. Roll tied a certified license plate. Tell me, what has got you so low? Weatherman on the TV says there's a drought coming in. Why don't you loosen up before you go? Gone hier bij de Nashville Radio Show. Wij zijn nog een aantal platen bij je. Zoals de volgende twee, die zijn van dat Spotlight album Kentucky For Me is het album van Dale en Bradley. Een album vol met duetten. Eerst hoor je een nummer samen met Sam Bush, dat heet Kentucky Gold. En daarna een nummer samen met J.P. Pennington en dat is The Sun Is Going To Shine. Dit is het Nashville Spotlight album. the color set you free. Spotlight album. Dark clouds are rolling over my head. Feels like thunder down in my chest. But I believe I see a light somewhere Shine, shine on me again just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. Railroad en Dance the Last Dance. En over Last gesproken, een van de laatste platen was dat, want de show is alweer klaar voor deze week, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb er nog twee voor je klaarstaan. Eerst Willie Nelson samen met Lee Ann Womack en Mendocino Country Line. En daarna Americana van de Boys Club for Girls en Tell Me I'm the Only One. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye.